Ze was in 2008 aangenomen. De vrouw zat begin jaren 90 vast in Portugal op verdenking van drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Toen ze werd vrijgelaten ging ze terug naar Nederland. In 1996 besloten de Portugese autoriteiten dat de vrouw toch weer moest worden aangehouden, maar Nederland wilde haar niet uitleveren. De informatie werd na vijf jaar om privacyredenen uit de Nederlandse politiesystemen verwijderd, maar in andere landen gold het internationale opsporingsbevel nog wel. De 38-jarige vrouw werd in februari opgepakt tijdens haar vakantie in Italië maar kort daarna weer vrijgelaten. Door die aanhouding kwam de zaak in Nederland weer aan het rollen en de vrouw werd direct daarna geschorst. VVD en PVV hebben allebei nog vragen aan het CDA over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Op dit moment praat informateur Opstelten weer met de onderhandelaars van de drie partijen. Voor het overleg zei VVD-leider Rutte dat hij nog vragen heeft, maar hij wilde niet zeggen welke. PVV-voorman Wilders, die samen met CDA-fractievoorzitter Verhagen aankwam, liet zich in soortgelijke zin uit. Door de spanningen binnen het CDA hebben de onderhandelingen over een nieuw kabinet twee dagen stilgelegen. De ijskappen op Groenland en West-Antarctica smelten tweemaal zo langzaam als werd gedacht. Dat zeggen Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers. Bij de interpretatie van satellietgegevens is tot nu toe te weinig rekening gehouden met het op- en neergaan van de aardkorst onder de ijskappen. Daalt de aardkorst, dan lijkt het van bovenaf of de ijskap dunner is geworden. Maar dat staat nu dus ter discussie. Dan het weer, op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden, het oosten en langs de westkust enkele buien.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 Come da poca picchita va bene Si tu la parla è americano Quando si fa l'amore sotto la luna Come da venen cape di I love you va bene. Si tu la parla piezza americano, quando si fa mola sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Come da bocca vini chi va bene. Si tu la parla piezza americano, quando si fa mola sotto la luna, come da bene my sanity, I could never survive. Some people ask me, What are you gonna be? Why don't you go get a job?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 op CFM.